Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Chinese president Xi is op bezoek in Rome om een lucratieve samenwerking te regelen met Italië. Het is de eerste grote economie van Europa die zich aansluit bij de Nieuwe Zijderoute. Dat is een Chinees mega-handelsproject. Xi en zijn Italiaanse ambtgenoot Mattarella tekenden vanmorgen een intentieverklaring. Die deal omvat een pakket aan investeringen in allerlei sectoren ter waarde van zo'n 7 miljard euro. Het carnaval in Aalst in België verliest mogelijk zijn UNESCO-status van immaterieel erfgoed. De UNESCO beoordeelt een praalwagen die dit jaar deelnam aan de optocht als racistisch en antisemitisch. Op de wagen stonden poppen, stereotype antisemitische weergaven van orthodoxe joden, met een haakneus en zakken geld. Het Aalst-carnaval is het bekendste van België. De burgemeester van Aalst, De Hazen, neemt het op voor de carnavalsvereniging. Hij vindt dat in de context van het carnaval zoveel mogelijk moet zijn en dat censuur uit den boze is. We gaan niet toelaten dat moslims, katholieken of joden beslissen waar we om kunnen lachen, zegt hij. Islamitische staat is in Syrië voor 100% verslagen, meldt het Witte Huis in Washington. Volgens woordvoerder Sarah Sanders heeft de terroristische groepering geen territorium meer. Ze liet journalisten een kaart zien van Irak en Syrië... waarop de laatste restjes kalifaat zijn uitgewist. De Syrische democratische strijdkrachten die wekenlang met IS hebben gestreden om de laatste enclave melden vandaag dat de strijd nog aanhoudt. Enkele IS-strijders zouden zich nog in de buurt van Baghouz verborgen houden en weigeren zich over te geven. President Trump heeft de afgelopen weken al enkele malen verklaard dat IS was verslagen.